Mautschreurs met het NWS Journaal. Het aantal grote grazers in het natuurgebied Oostvadersplassen... moet voor de winter zijn teruggebracht tot 1100 dieren. Dat adviseert de onderzoekscommissie die heeft gekeken... naar hoe de provincie Flevoland om moet gaan met het natuurgebied. Nu zijn er nog zo'n 3000 grote grazers in het gebied. In het adviesrapport adviseert de commissie om alleen bij edelherten actief in te grijpen... door een groot aantal dieren af te schieten. Bij de vechtpartij afgelopen weekend in Praag, waarbij een ober zwaar werd mishandeld, was ook een Amsterdamse politieagent betrokken. Hij is een van de twee mannen die zijn vrijgelaten. Vijf anderen zitten nog vast in Tsjechië. De groep werd opgepakt op het vliegveld. De mannen waren herkend op beveiligingsbeelden die door de politie waren verspreid. De politie is een onderzoek begonnen naar de rol van de agent bij de zware mishandeling in Praag. De man die in december vorig jaar de ruiten van een Joods restaurant in Amsterdam insloeg en een Israëlische vlag wegnam, wordt niet veroordeeld voor terrorisme. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten. De eigenaren van het restaurant wilden dat graag, maar het hof verwacht niet dat dat kan worden bewezen. Onder meer omdat hij de ramen insloeg met een stok en niets bij zich had om de vlag mee in brand te steken. De Deense uitvinder Peter Madsen is tot levenslang veroordeeld... voor het martelen en vermoorden van de Zweedse journalist Kim Wall. Madsen vermoorde haar in augustus... toen hij Wall had meegenomen voor een tocht in zijn duikboot. De boot zonk. Madsen werd gered, maar Wal was spoorloos. Later werden haar lichaamsdelen in zee gevonden. De uitvinder heeft altijd ontkend dat hij haar heeft vermoord. Hij gaat in beroep tegen de levenslange gevangenisstraf. Het weer een afwisseling van wolken, zon en een enkele bui, mogelijk met onweer. Dus 12 graden in het noorden en 16 in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht zijn er vooral in het noorden van het land enkele buien.